Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de Gay Pride in Jeruzalem zijn zes deelnemers neergestoken. Twee van hen zouden zwaar gewond zijn, zeggen de Israëlische autoriteiten. Op foto's is te zien dat de vermoedelijke dader, een ultra-orthodoxe jood, in de boeien wordt geslagen. Het zou gaan om de man die tien jaar geleden op de Israëlische Gay Pride eenzelfde aanval uitvoerde. Hij werd onlangs vrijgelaten. Ondanks de steekpartij gaat de parade gewoon door. Onze strijd voor gelijkheid wordt hier alleen maar sterker van, zegt de organisatie. De Nederlandse politiebond wil bij de start van het nieuwe voetbalseizoen over anderhalve week opnieuw actie voeren voor een betere CAO. Het idee is om bij de wedstrijden in de eerste speelronde van de competitie geen agenten in te zetten. Volgens de vakbond is het dan aan de burgemeesters om af te wegen of het verantwoord is een wedstrijd te laten doorgaan. politie voert al maanden actie, het kabinet belooft 5% loonsverhoging, maar de agenten willen ook andere veranderingen in de CAO, zoals meer vrije weekenden. De klep van de vliegtuigvleugel die gisteren aanspoelde op het eiland Réunion is zeer waarschijnlijk van een Boeing 777. Dat zegt de premier van Maleisië na een eerste onderzoek van het brokstuk. Volgens hem is het nog te vroeg om vast te stellen of het onderdeel afkomstig is van de MH370. Dat toestel verdween in maart vorig jaar spoorloos. Het brokstuk wordt naar de Franse stad Toulouse gebracht, waar het verder onderzocht wordt. De Maleisische regering heeft zowel naar Toulouse als naar het Franse eiland Réunion een onderzoeksteam gestuurd. In de haven in Rotterdam is vorige week 30 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen. Volgens de OM en de inspectie zat er in twee containers bij elkaar 30.000 kilo rotjes met flitspoeder. Het vuurwerk was bestemd voor een Tsjechische importeur. Eind vorige maand werd nog 40 ton illegaal vuurwerk in de haven van Rotterdam in beslag genomen, bestemd voor hetzelfde bedrijf. Het weer, het klaart verderop. Vannacht is het koud met minima rond een graad of 7. Morgen zonnige periode en droog bij 16 tot 20 graden. Zaterdag en zondag is het ook droog en schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 tot 25 graden.